Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De provincies Noord-Holland en Groningen hadden vorig jaar het meeste lijden onder de corona's. De economie kromp daar met zo'n 7 en 5 procent. De economie van Limburg slonk met 4 procent. De rest kromp zo'n 3 procent, meldt het CBS. Noord-Holland had veel te lijden onder het ontbreken van toeristen. Groningen leed onder de verminderde gaswinning. In Limburg speelt mee dat de industrie hard is geraakt. Mensen lijken steeds meer moeite te hebben om de coronamaatregelen na te leven... zeggen externe adviseurs van de coronagedragsunit van het RIVM... waarin 15 hoogleraren zitten die het RIVM adviseren... Volgens hen komt het doordat de coronacrisis lang duurt... en dat het kabinetsbeleid te weinig perspectief biedt. Ze zien dat veel mensen nog wel achter het beleid staan... maar het tegelijkertijd lastig vinden om zich aan de regels te houden. De hoogleraren vinden dat burgers meer inspraak moeten krijgen in het coronabeleid. De EU gaat sancties opleggen aan vier Russische hoge ambtenaren... vanwege het vastzetten van oppositieleider Navalny. Het gaat onder meer om het bevriezen van banktegoeden. Navalny werd vorige maand gearresteerd... nadat hij vanuit Duitsland naar Rusland vloog. Zijn arrestatie leidde tot een golf van protesten in Rusland. Op meerdere plekken in het land zijn verkiezingsposters beklad met hakenkruizen en andere natieverwijzingen. Zo is in Westervoort in Gelderland op de foto van VVD-leider Mark Rutte een Hitlersnor getekend. Ook in het Drentse Vledder en in De Lier in Zuid-Holland zijn verkiezingsposters beklad. De selectie van Feyenoord is boos over een nieuwe salarisverhoging, verlaging, die volgens de club nodig is vanwege financiële problemen.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 却。 Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM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 don't you know? no, I know.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 friend.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 lighten up just lighten up now we are stronger wiser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 something louder, dear. the day me.